Mark Visser met het NOS-journaal. Nederland en België hebben samen een drugsnetwerk opgerold. In Nederland zijn in totaal negen mensen opgepakt. Er zijn huiszoekingen gedaan in Heerlen en Rotterdam... waarbij 147.000 euro en 20 kilo heroïne in beslag zijn genomen. De bende opereerde vanuit Heerlen, waar volgens Belgische media een callcenter was ingericht om bestellingen van klanten op te nemen. Vanuit Nederland gingen drugsleveranciers dan de grens over. Behalve de negen arrestaties in Nederland zijn in Luik en Kortrijk twee drugsrunners aangehouden. In Moskou is de begrafenisplechtigheid aan de gang van Boris Nemtsov. De Russische oppositieleider werd vrijdagavond op straat bij het Kremlin doodgeschoten. Eerder vandaag hebben duizenden mensen afscheid van hem genomen. Zijn lichaam lag in een open kist in het Sakharov-centrum... waar al gauw een bloemenzee ontstond. Op vliegbasis Schilzerijen heeft de eerste groep nabestaanden de vrachtstukken van de ramp met de MH17 bekeken. Deze week kunnen alle geïnteresseerde nabestaanden een rondleiding krijgen door de hangars waar de resten van het vliegtuig liggen uitgestald. Onderdelen die het meest relevant zijn voor het onderzoek liggen in een aparte hangar die niet toegankelijk is voor de nabestaanden. Iran gaat niet akkoord met de bevriezing van zijn nucleaire programma voor de duur van 10 jaar. Iraanse minister van Buitenlandse Zaken noemt het voorstel dat president Obama gisteren formuleerde onacceptabel. Hij zegt dat Iran niet zal ingaan op overtrokken en onlogische eisen. Hij voegt eraan toe dat de gesprekken over het Iraanse nucleaire programma met de vijf permanente leden van de VN-veiligheidsraad en Duitsland gewoon doorgaan. Het weer van het westen uit meer zon, maar er trekken ook buien over.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 Lioness, take us. Take our arms and teach us to do right. Take us. Take our arms and teach us. Lioness, take us. Take our arms and teach us to do right. Take us. Take our arms and teach us. can I made a cut in half Children watching all this Your body shiny, is diamond Your heart is strong, it's gold Baby, wipe your eyes, you got an old soul you will set you free Lioness, take us Take our arms and teach us To do right Where you've been going is right. You made a great escape, so now you are safe. Cause you never caved, you never whipped. You hope the world will take care of business when Kanye even made him famous. But how the world is taking care of business when Kanye is around and free.